dat we met z'n allen eens kritisch kijken naar hoeveel we drinken. Hij richt zich vooral op studenten, ouderen en plattelandsjongeren. Wij boer hem zwaar. elke dag zo vroeg opstaan. Nee, ik ben Drankilo. Tranquilo. Volgens het kabinet drinkt 1 op de vijf Nederlanders te veel. Een van de coronavaccins die ons land heeft gekocht werkt niet heel goed. Het gaat om het middel van Sanofi en GSK. Ze zeggen dat vooral mensen boven de 50 niet genoeg antistoffen aanmaken na het krijgen van de prik. makers gaan de bonnen aanpassen. In een flat in Tilburg is een drugslab ontdekt. Volgens de politie was het een vrij groot amfetaminelab, zomaar tussen een hoop andere woningen, dat gevaarlijk was voor de buren politie heeft in het lab niemand opgepakt. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Op die dag wordt op veel scholen paarse kleding gedragen door leerlingen en studenten... om LHBTI'ers een hart onder de riem te steken. Maaike is 23 en geeft les op een basisschool in Amsterdam. Zij legt uit waarom Paarse Vrijdag voor haar zo belangrijk is. Ik val zelf op vrouwen. Ik heb daar zelf op de basisschool nooit iets over gehoord. Op de middelbare school eigenlijk ook niet. En ik heb eigenlijk tot mijn 15e, 16e gedacht dat ik hetero was. Want alles om me heen was hetero. En ik denk dat het mij persoonlijk best wel had geholpen als ik op jonge leeftijd al meer ervan had gehoord en meer ervan had gezien. Normaal gesproken doen veel middelbare scholen, scholen mee aan de Paarse Vrijdag. Maar dit jaar doen voor het eerst ook basisscholen, hogescholen en universiteiten mee. Het weer vanuit het westen steeds meer wolken. Daarna gaat het af en toe regenen. Het wordt maximaal 4 graden. Dit weekend iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knooppunt Amstel knooppunt Koenplein een kwartier vertraging tussen Amsterdam Buitenveld en Amsterdam Geuzenveld.